Mariette Krol met het NOS Journaal. De pensioenfondsen hebben zo'n goed beleggingsjaar achter de rug... dat korten op de pensioenuitkeringen niet meer hoeft... blijkt uit de jaarcijfers van de vijf grootste pensioenfondsen. Hun vermogen groeide flink en ook de dekkingsgraad is sterk gestegen... tot meer dan 100 procent. Daardoor kunnen de uitkeringen mogelijk dit jaar zelfs omhoog... en gedeeltelijk meestijgen met de lonen... De laatste keer dat het ABP, het grootste pensioenfonds, de pensioenen verhoogde was in 2010. Voor ongeregeldheden tijdens een coronapersconferentie van het kabinet in november zijn twee mannen veroordeeld. Een Rotterdammer kreeg twee maanden cel voor het gooien van vuurwerk naar agenten. Een Amsterdammer moet een paar dagen de cel in voor het bedreigen van een journalist. Ook is hem een contactverbod opgelegd. Denemarken heft alle coronaregels in het land volgende week op. Het Deense parlement is daarmee akkoord gegaan. Vanaf 1 februari hoeven de Denen geen mondkapjes meer te dragen... en mogen ze zonder beperkingen naar winkels, horeca en andere gelegenheden. Ook Denemarken kampt met hoge besmettingscijfers door de Omicron-variant... maar volgens de premier vormen de vaccinaties een solide verdediging... en wordt corona daardoor niet meer gezien als gevaar voor de samenleving. En streamingdienst Spotify gaat de muziek van Neil Young verwijderen. Het gebeurt na klachten van de Canadese zanger... dat Spotify desinformatie over het coronavirus verspreidt. Hij wil niet dat zijn nummers te beluisteren zijn op een platform dat ook plaats biedt... aan de podcasts van een Amerikaanse presentator en komiek... die onwaarheden verspreidt over corona. Deze maand ondertekenden 270 wetenschappers en medici al een brief waarin Spotify werd opgeroepen om actie te ondernemen tegen de presentator. Het weer, meer bewolking en vanuit het noorden regen bij ongeveer 4 graden.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 anders dan gedacht. Het voelde langer dan voorheen, maar de tijd die deed niet mee. Ik wilde zoveel meer gedaan. Ik wilde leven, ik wilde gaan, maar het viel niet in elkaar. Bedonderd door de feiten en bevangen door het geluid van een wereld zonder vaart.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 you got the power to hurt me dat ik niet luister naar wat wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niets tegelijk. Eh. Ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. Heb jij het goed?